Hallo mensen, mijn naam is Jan Pul. En ik ben Nederlands cent En we gaan vandaag al onze hits doen, dus iedereen kan meedoen. Jongens, pak een biertje of een rijntje of whatever in de hand. En we gaan hem één keer achterover gooien. Zeker we gaan hem jongens. We gaan weer atta atta ja. Iedereen doet mee. Atta atta atta ja. In één keer achterover. We gaan weer atta atta ja. Atta atta atta Al lekker. We gaan weer atta atta ja. Atta atta atta ja. In één keer achterover. We gaan weer atta atta ja. Waar zit het jaar vandaag? Jorik, Oh jee, helemaal vergeten. Yo Shaan, het je verjaardag. Yo Shaan, het je verjaardag. Yo Shaan, het je verjaardag. Yo oh Shaan, het je verjaardag. Oh oh, ik heb helemaal niks in huis. Oh oh, ah gek joh. Oh oh, oh oh. Genoeg zo, zet je biertje aan de kant. We gaan klappen jongens. We gaan weer klappen. We gaan weer klappen. We gaan weer klappen maar met Jongens, ik heb wel een beetje door. We gaan weer atta atta ja. Atta atta atta ja. We gaan weer atta atta ja. Atta atta atta ja. Hey, je bent toch jaar vandaag? Kom even de bar op, jongen. Yo, het is je verjaardag. Yo, Shaan, het is je verjaardag. Yo, Shaan, het is je verjaardag. Yo, Shaan, het is je verjaardag. We gaan weer hoppen. Yo, Shaan, het is je verjaardag.